Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spekman haalt in het Algemeen Dagblad hard uit naar SP-leider Roemer. Volgens Spekman vertelt Roemer onder meer halve waarheden over de pensioenleeftijd... die de SP op 65 wil houden. Spekman zegt dat je Nederland op die manier over de kling jaagt... zodat je later misschien pas op je 85ste met pensioen mag. De PvdA-voorzitter vindt dat de SP-leider op sociaal vlak wel deugt... maar dat zijn partij niet het besef heeft dat je eerst geld moet verdienen... om armoedebestrijding en een goede gezondheid gezondheidszorg te betalen. Bij overstromingen op het Molukse eiland Ambon zijn volgens Indonesische media elf doden gevallen. Een aantal mensen wordt nog vermist. De hevige regenval van de afgelopen dagen veroorzaakte modderlawines. Honderden huizen zijn ondergelopen en duizenden mensen zijn dakloos geraakt. Op sommige wegen staat wel een meter water. Doordat veel wegen zijn afgesloten verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook voor de komende dagen is op Ambon veel regen voorspeld. In de Syrische stad Hama hebben troepen van president Assad zeker 50 mensen gedood, zeggen inwoners van de stad en activisten. Gisterochtend nam het leger een wijk onder vuur waar veel opstandelingen zouden zitten. Later vielen de militairen huizen binnen en doden ze de bewoners. De opstandelingen zouden medestanders uit andere wijken van Hama hebben gevraagd om versterking. Premier Schotten van Curaçao biedt vanmiddag het ontslag van zijn regering aan. Hij is zijn meerderheid kwijt nu een dissidentlid van zijn eigen partij heeft besloten zijn zetel te houden. Dat betekent dat Schotten hem niet kan vervangen door een medestander. Aanleiding voor de regeringscrisis op Curaçao is de aanhoudende stroom incidenten rond de integriteit van de ministersploeg. Het weer wisselend bewolkt, af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag kunnen in het binnenland stevige buien vallen met kans op onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.